Een Kamermeerderheid riep minister opstelte vandaag op om al-Haddad de toegang tot Nederland te weigeren. Hij zou aanvankelijk spreken op een symposium van de Vrije Universiteit, maar dat debat is afgelast. Volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van al-Haddad dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De sharia-geleerde zegt dat hij nog niet van de universiteit heeft gehoord dat hij niet welkom is op het symposium. De president van Honduras, Lobo, heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar de grote gevangenisbrand waarbij ruim 350 mensen zijn omgekomen. Hij heeft het buitenland om hulp gevraagd. Hoge functionarissen in het gevangeniswezen zijn geschorst. De brand woedde in een overvolle gevangenis in Comayagua, ten noorden van de hoofdstad Tegucigalpa. Een plaatselijke bestuurder zei vlak voor de brand gebeld te zijn door een gevangene die dreigde met brandstichting. Brandweerlieden vertelden dat ze geen sleutels konden vinden en op zoek moesten naar de juiste bewaker. Veel gevangenen verbranden in hun cel of stikten door de rook. De Australische afdeling van ING is voor tientallen miljoenen opgelicht door een medewerker van de bank. De vrouw die als accountant werkte stal in vijf jaar tijd omgerekend ruim 37 miljoen euro. Met dat geld kocht ze huizen en juwelen. De vrouw is veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens Australische media is de fraude bij ING een van de grootste individuele fraudezaken in de geschiedenis van het land. Het kabinet slaat het Nederlands in immaterieel